S'avonds wordt er wel minder stroom gebruikt, maar s ochtends juist meer. De co-piloot die een toestel van German Wings liet neerstorten... had niet alleen psychische klachten, maar ook oogproblemen. Daardoor was zijn toekomst als piloot mogelijk in gevaar, schrijft de New York Times. Volgens bronnen rond het onderzoek kan niet worden uitgesloten... dat de problemen met zijn zicht een psychische oorzaak hadden. De luchtvaartmaatschappij was van al die klachten niet op de hoogte. Een stewardess, die naar eigen zeggen een relatie heeft gehad met de piloot, omschrijft haar ex als een gekwelde man. Hij zou in zijn slaap vaak hebben geroepen, we gaan eraan. Ook liep hij volgens haar rond met het idee een spectaculair gebaar te maken, zodat iedereen zich zou herinneren wie hij was. Bondscoach Guus Hiddink is ervan overtuigd dat hij het Nederlands elftal nog wel aan de praat krijgt. Dat zei hij na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Turkije in de Amsterdam Arena. Hiddink ligt onder vuur vanwege de matige prestaties. De afgelopen avond scoorde Wesley Sneijder via het lichaam van Huntelaar pas in blessuretijd de gelijkmaker. Daardoor heeft Nederland nog wel een reële kans om zich te kwalificeren voor het EK volgend jaar in Frankrijk. Oranje staat nog steeds derde in de pool. Het weer, vannacht af en toe regen en ook de komende dag verloopt nat. Bovendien waait het dan stevig, aan de kust zelfs stormachtig, windkracht 8. Het wordt 8 tot 12 graden.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 And I